Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Oppositieleden in Syrië melden dat er vandaag zeker vier doden zijn gevallen bij demonstraties tegen het regime van president Assad. Het Syrische leger zette tanks in tegen de betogers in drie steden in de provincie Homs. De steden zijn van de buitenwereld afgesloten, de wegen zijn geblokkeerd en telefoonverbindingen onbruikbaar. In de stad Rastan werden volgens ooggetuigen onder meer een bus onder vuur genomen. Daarbij kwam een meisje van tien om. Ook zouden een man en een vrouw zijn gedood toen ze werden geraakt door rondvliegende kogels. Het aantal vermisten als gevolg van de verwoestende tornado in de Amerikaanse stad Joplin in de staat Missouri is bijgesteld naar beneden en staat nu op 44. Het is niet duidelijk waardoor dit getal zo snel is gedaald van ruim 100 vanmorgen. Het dodental staat op 142. Het is vandaag precies een week geleden dat ongeveer een derde van de stad werd weggevaagd door de tornado. Er wordt vandaag een dag van rouw gehouden. President Obama zal vandaag in Joplin een herdenkingsdienst bijwonen. Op verschillende plaatsen in voormalig Joegoslavië wordt gedemonstreerd tegen de arrestatie van de Servische ex-generaal Mladic. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn duizenden mensen op de been voor het parlementsgebouw. Vooral aanhangers van nationalistische bewegingen. Ze zien Mladic als oorlogsheld en willen niet dat hij wordt overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Bij het stadion van ADO Den Haag is een groot feest losgebarsten. De club plaatste zich vanmiddag via penalties voor Europees voetbal, ten koste van Groningen. Het is 24 jaar geleden dat ADO Europees voetbal speelde. Bij het stadion hebben zich meer dan 8000 ADO-supporters verzameld voor de huldiging van de spelers. Volgens de politie is de sfeer uitzonderlijk goed. Het weer... In het noorden kan vanavond nog wat regen vallen. In de loop van de nacht kan het daar ook wat opklaren. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en een stuk warmer.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 We gaan door met eh, Planet Passion van het label Ancient Future weet je allemaal nog eens eh, nalezen of naluisteren? Dan kan dat via www.peacefulradio.eu eh, Veel luisterplezier. Mm-hmm. <laughs> Hmm. σένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι με μια που σου μοιάζει σαν ξένος κοιμάμαι Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι μόνος μου και πάθος, μα κατά βάθος, πάλι θα κάνω το ίδιο λάθος Πίνω να σβήσω, να λησμονήσω Όμως γυρίζω και πάλι πίσω Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι Με μια που σου μοιάζει σαν ξένος Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι Μονάχος μου ήμουν και μόνος μου θα είμαι σαν ξένος κοιμάμαι Henry Soroka. Atlantis, ja, Atlantis. De mythics and legends van de Oriane Music, zoals het destijds allemaal eraan toe ging. Peaceful Radio, aflevering 726 zit er bijna op. We hebben nog één eh, CD te gaan en dat is de Source van Smiles.